Een voorspoedige start. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Duitse deelstaat Beieren wil zijn eigen grenzen beter bewaken. De Beierse minister van Binnenlandse Zaken, Herman, zegt in de krant Welt am Sonntag dat de bondspolitie te weinig mensen inzet... door het grote aantal vluchtelingen die Duitsland binnenkomen. Het aanbod om ook Beierse agenten in te zetten is door de Duitse regering afgeslagen. Herman stelt dat niet alleen terroristen, maar ook de georganiseerde misdaad van de gebrekkige grenscontroles profiteert. En noemt het een bewijs van onvermogen dat het vijf weken na de aanslagen in Parijs nog niet gelukt is om betrouwbare grenscontroles in te voeren. Het dodental in het zuiden van de VS door tornado's, zware regenval en overstromingen is opgelopen naar 22. In Mississippi zijn de lichamen teruggevonden van twee mensen die na een tornado waren vermist. De staat is de afgelopen week getroffen door zeker twintig wervelstormen. Ook in Tennessee, Alabama en Arkansas zijn doden gevallen. In de zuidelijke staten zijn honderden huizen verwoest en zijn veel wegen onbegaanbaar. In Texas en Oklahoma wordt gewaarschuwd voor zware sneeuwval in Noord-Engeland zijn inmiddels duizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. De Britse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen in meer dan 400 plaatsen. In York worden ouderen en gehandicapten uit 2200 woningen geëvacueerd. Bewoners van nog eens 3500 huizen hebben te horen gekregen dat ze zich moeten klaarmaken voor vertrek. Louis van Gaal stopt mogelijk als trainer van Manchester United. Zijn ploeg verloor gistermiddag voor de vierde keer op rij en dat leidt tot veel kritiek. Van Gaal wacht af of zijn club nog achter hem staat. Zo niet, dan houdt hij mogelijk de eer aan zichzelf. Hij verwacht wel dat hij maandag nog bij de wedstrijd tegen Chelsea is. Het weer bewolkt, maar wel overwegend droog. Minima rond 9 graden. Overdag ook veel bewolking en een stevige zuidwestelijke wind. In het noorden wat regen of motregen. In het zuiden soms wat zon. Het wordt een graad of 12. Maandag droog en wat meer zon.